Zeg kleine riet, als jij graag springt, zeg pas dan op, pas op, zodra de jachthoorn klinkt. in het groene woud, nog sluimerend na de nacht. Een jonge ree die kruiste toen zijn pad. Hij smulde argeloos van het malse blad. Zeg kleine ree, als jij Pas dan op, pas op, zodra de jachthoorn kleedt. Zeg kleine ree, in het groene woud, Het dreigt gevaar, in het kreupelhout. De ree die keek de jager angstig aan. Nog niets gedaan. Thank you.